werknemers en het kabinet zijn 2020 naar 66 jaar gaat en in 2025 naar 67. Verder is er vanaf 2020 de mogelijkheid om eerder met werken stoppen. Een jaar eerder stoppen betekent wel 6,5% korting op de AOW-uitkering. Vanaf 2013 wordt de AOW jaarlijks met 0,6% extra verhoogd. FNV-voorzitter Jongerius en VNO-NCW-voorzitter Wintjes zijn tevreden over het akkoord. De Tweede Kamer reageert verdeeld. Regeringspartijen, VVD en CDA zijn blij. Ook oppositiepartij vindt het goed dat er een akkoord is. En is het er ook eens mee dat de AOW-leeftijd in twee stappen omhoog gaat. De SP wijst het akkoord van de hand omdat de risico's te veel bij de werknemers komen te liggen. Het Duitse Robert Koch Instituut zegt dat Tauge toch zeer waarschijnlijk de bron is van de EHEC-besmetting in Duitsland. Vanmorgen werd de waarschuwing ingetrokken om geen groenten als tomaten, sla en komkommers te eten. De waarschuwing voor Tauge en andere kiemgroenten blijft wel van kracht. Het productschap Tuinbouw verwacht dat de export van sla, tomaten en komkommers naar Duitsland weer snel op gang komt. Lid van het partijbestuur van het CDA, DD Simon, stapt op vanwege de bezuinigingen. Ze is ontevreden over de manier waarop de bezuinigingen de in haar ogen zwakste groepen treffen. Eerder deze week dreigde ook oud-Kamerlid Harry van Leeuwen het CDA-bestuur te verlaten. Ze is boos over de plannen om te bezuinigen op de sociale werkplaatsen. Kroatië kan in de zomer van 2013 toetreden tot de Europese Unie. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Barroso bekendgemaakt. Kroatië wordt als alles volgens plan verloopt de 28e EU-lidstaat. De huidige leden moeten nog wel akkoord gaan. Het weer vanmiddag vanuit het zuiden bewolking en regen. Ook is er kans op onweer. Middagtemperatuur 16 graden aan zee tot 20 in het binnenland. Dit was het nieuws. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Diemen en Muiden 3 kilometer. Richting Amsterdam voor het knopen Muidenberg 2 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. A9 Alkmaar Amstelveen voor het knooppunt Rotterpolderplein 2. Op de A10 de ring west richting Zaanstad voor het knooppunt Koenplein 4 kilometer.